It's, it's, it's about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Hi, hi, hi, this is Calvin Harris. Hey, this is Mel P. Hi, this is Chris Lake. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. by Armin van Buren. Heb je ook zo'n hekel aan januari? Ik ben zo blij dat het bijna voorbij is. En dat gaan we vanavond vieren met drie uur lang de allerbeste dance. Treed binnen in de lekkerste club van Nederland. Met straks om 11 uur in onze exclusieve hotmix de Italiaanse duo Matame op onze mainstage. Twee jongens uit de techno die eerder ook bijvoorbeeld een residency in Amnesia hadden op Ibiza. En ze hebben al vaker tracks gemaakt met onder andere Camel Fat, Tiesto en John Summit. Maar ik trap hem af met een hele fijne. Dit is Cream, The Answer. Welkom bij Dance Department. lekker vanavond. David Guetta, Benny Benassi, Satisfaction. Die ken je natuurlijk. Maar deze versie misschien nog niet. De Casia, Moonfaces en Majewski Remix. Ik ben Armin van Buren. Welkom op de dansvloer van jouw zaterdagavond. Dit is Dance Department bij 538. Ik had het net al even over het Italiaanse duo Matame. Ze verzorgen later vanavond hier de hotmix om 11 uur. Maar het is misschien wel goed om je vast even op te warmen en je kennis te laten maken, mocht je ze nog niet kennen. Dus nu hun track samen met Tiesto. Hij is super vet. Dit is Matame en Everlight. maar niet minder lekker. Max Tyler en zijn versie van Three Drives met Grease 2000. Het is echt een track die mega veel wordt gedraaid op dansvloeren wereldwijd. En dat zorgt ervoor dat hij ook lekker hoog in alle charts te vinden is. Misschien wordt hij dit jaar wel bekroond tot beste producer van 2026, net als in 2025. Het is in ieder geval Max Tyler mega gegund. Hij werkt er keihard voor. Dit is Dance Department 538. Ik ben Armin van Buren. Hele dikke plaat van Josh Baker en Silver Bumper met Paige Cavell. Feel This Way hoor je nu in Dance Department. Apartment 538. Kijk heel even onze app-inbox. Hey Armin, wat lekker deze muziek. Ik sta te dansen in de keuken van onze zorginstelling, zegt Marloes. Een Delphine stuurde bij gebrek aan feestjes of leuke festivals... ben ik maar vrienden gaan uitnodigen om samen Dance Department te luisteren. Tot nu toe geen spijt van. Lekker bezig, Delphine. Ik zal je niet teleurstellen vanavond zou trouwens nog leuker zijn als je een audioberichtje stuurt. Dat kan ook in die gratis 538-app. Spreek even in wat je plannen zijn vanavond. Dan laten we ze hier in de studio horen. Nu verder met Haven en I Run, de James High remix. State of Trance een andere sound, maar deze track past toevallig in beide radioprogramma's. Nieuwe versie van Seal Windows, gemaakt door Entasia. En Seal, dat zijn dan weer Olaf Bazoski en Ski. En Ski is dan weer de helft van Chocolate Puma. En Olaf Bazoski werkte dan weer samen met Erik Eerthuizen. Kun je het nog volgen? Over classics gesproken in een nieuw jasje. U96 hadden een plaat uit in 1995 en die is onderhanden genomen door, nou ja, toch niet de minste namen. Alok, Faithless, Sam Harper en Alex Christian. Dit is Club Bizarre in Dance Department. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Zo, drinken bijgeschonken, auto aan de kant gezet. Mooi! Tijd om te dansen. Ik ben Armin van Buren. Wees welkom op de zaterdagavond van 538. Drie uur lang. Alleen de allerbeste beats tot middernacht. En straks om 11 uur het Italiaanse duo Matame in een exclusieve hotmix. Laat even wat weten in een audioberichtje in de gratis 538-app. Ben benieuwd naar jouw weekendplannen. Trap hem af met een echte classic in een iets andere touch. Armand van Helden en I Want Your Soul, de Federico Ambrosi Ibiza edit. Fantuli Julian Hot Since 82. Nou, je zou ze maar allemaal op je verjaardagsfeestje hebben, zeg. Je hoorde ze met Witch Doctor in Dance Department. Ik ben Armin van Buren en we wensen namens het hele team beterschap aan DJ Snake. Hij maakt afgelopen week bekend al zijn shows te moeten cancelen voor de komende maanden. Hij zal een operatie ondergaan vanwege gezondheidsproblemen. En onder die gecancelde shows valt ook zijn lang verwachte optreden tijdens Ultra Music Festival in Miami. Maar natuurlijk, gezondheid is altijd belangrijker. We wensen hem veel beterschap en goed herstel. Verder met Dance Department en Frankie Rizzardo met nieuwe muziek. Dit is More to Life in Dance Department. Yo, baseline gripping can't take a seat. Baseline gripping can't take a seat. Yo, baseline gripping can't baseline gripping can't baseline gripping can't baseline gripping can't baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline. baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline baseline op willen zetten. En het teamoverleg was weer lastig deze week. Heel veel nieuwe tracks en ook nog eens heel veel goede muziek. Maar het is ons toch gelukt om er eentje tussenuit te pieken voor onze Worldwide Warning vanavond. Ik kreeg hem opgestuurd van de meester van Techno Trance, baas Adam Bayer. Hij maakte deze track samen met Genesee en IN DNA. Dit is zo'n track waar je een smerig gezicht bij trekt. En je hoort hem hier bij Dance Department. Zo goed is het. The Worldwide Warning. 3 Department. Worldwide warning. Touchdown about a million miles away. Touchdown about a million miles away. Touchdown about a million miles away. crawl, helix out the cold, hit the switch and activate. Touchdown, about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the cold, hit the switch and activate. Touchdown, about a million miles away. creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. Touchdown, about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate, activate, activate, activate. activate. switch and activate. so bright. I can see it in your eyes though You're not afraid. onze grote vrienden van Firebeats. Je hoort dus in Dance Department met nieuwe muziek in Space. Track stond al een tijdje de top 3 van de 1001 Tracklist in de categorie meest gehoorde ID's van dit moment in DJ-sets. Swedish House Mafia Axwell en Chesto draaien hem al een tijdje. En nu hoorde je hem dus hier in Dance Department. En hiermee gaan de mannen van Firebeats weer terug naar hun golden era... waar fans al lang om hebben gevraagd. Het schijnt echt eh, dat er nog een hele dikke collab voor de mannen aankomt. Daarover later meer. Nu eerst verder met LP Rhythm en Want Somebody, Dance Department. If you really want somebody, if you really want someone, if you really want somebody, if you really want someone, if you really want somebody, if you really want someone, if you really want somebody, if you really want someone. Every time you have that look about you, baby, I hear a baby crying deep inside of me. I know times have made us all. you really want somebody, if you really want someone, if you really want somebody, if you really want someone, if you really want somebody, if you really want someone. Every time you have that look about you, baby, I hear a baby crying deep inside of me. I know times have made us all a little crazy. Funk Rider in Dance Department. Nou, de rode loper ligt weer uit en de mainstage is er klaar voor. Straks om 11 uur verwelkomen we het Italiaanse duo Matame in onze exclusieve hotmix. Nog heel even geduld, maar eerst hier. Alesso met Pendulum. Dit is Fate in Dance Department.